Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister Bussemaker roept mensen op aangifte te doen tegen de rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Die rector doet in het openbaar geregeld hatelijke uitspraken over Koerden, Joden en homoseksuelen. Bussemaker zei in de Tweede Kamer dat ze het liefst zelf aangifte tegen de directeur zou doen, maar dat dat om juridische redenen niet kan. Ze werkt aan een wet waarmee ze kan ingrijpen, ook bij instellingen die niet door de overheid worden gefinancierd. Een grote Kamermeerderheid wil dat die wet er zo snel mogelijk komt. De Duitse regering wil tot 1200 militairen leveren voor de strijd tegen islamitische staat. Die militairen gaan vooral Duitse patrouillevluchten ondersteunen. Het zijn geen grondtroepen. Er wordt ook een marineschip gestuurd. Dat moet een Frans vliegdekschip gaan beschermen. Vrijdag stemt de Bondsdag over dat regeringsbesluit. En opnieuw hebben zich bij een bouwproject van spoorbeheerder ProRail misstanden voorgedaan. Dit keer bij de verdubbeling van het spoor tussen Vleut en het Amsterdam-Rijnkanaal. Staatssecretaris Dijksma noemt de gang van zaken in een brief aan de Tweede Kamer zorgwekkend en ongewenst voor een organisatie die werkt met publieke middelen. Volgens het onderzoek heeft ProRail ongefundeerde voorschotten uitbetaald en zaten er hiaten in de administratie. De zaak kwam aan het rollen door een klokkenluider november was volgens de ANWB een heel drukke maand op de weg. De filewaard was bijna 50% groter dan een jaar eerder. Wat meespeelde is dat het vaak slecht weer was tijdens de spits. Verder trekt de economie aan, daardoor is er meer verkeer op de weg. Het weer, in de hoordelijke helft van de tijd tot tijd regen. In het zuiden is het overwegend droog en is het wel bewolkt. Het wordt 7 graden in het noorden tot 13 in het zuidwesten.